het zuidoosten is in de avond kans op natte sneeuw. Temperatuur morgen van tot 5 vlak aan zee. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits is op de meeste plaatsen voorbij en de meeste ongelukken zijn gelukkig ook van de rijbaan af. De A12 Utrecht-Den Haag, daar blijft het nog druk tussen knoop het Oude Rijn en Nieuwerbrug. Het rijdt af en toe langzaam. Op de A16 op de parallelbaan bij de Van Brinoorbrug nog wat filevorming door een ongeluk. De 206 Zoetermeer-Heemstede is weer open ten zuiden van Zoeterwoude.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 Het pakket met een geïmproviseerd explosief werd bij een apotheek in de buurt van de kerstmarkt bezorgd. Het pakket is onschadelijk gemaakt. Er zaten onder meer spijkers in. Of er ook springstof in zat, is niet duidelijk. Een minister van de deelstaat Brandenburg zegt dat er rekening mee wordt gehouden dat het een nep-explosief was. De rechtbank in Rotterdam heeft een man uit Eindhoven veroordeeld tot 2,5 jaar cel en tbs voor het voorbereiden van aanslagen op militaire doelen en op premier Rutte. De straf is hoger dan de eis, die was twee jaar cel en tbs. De rechter achter bewezen dat de man zich heeft verdiept in het gedachtegoed van islamitische staat en naar informatie heeft gezocht. Ook leerde hij zichzelf omgaan met wapens en had hij thuis een stroomstootwapen. Maar de rechter wees er ook op dat de verdachte de aanslagplannen niet verder heeft uitgewerkt. De man kampt met een verstandelijke beperking. De abortusklinieken van Casa gaan per 8 december dicht vanwege het faillissement. Andere abortusklinieken en ziekenhuizen nemen alle patiënten over... zodat de zorg blijft gewaarborgd, schrijft minister Bruins aan de Tweede Kamer. Casa is in de problemen gekomen door grootscheepse fraude van de leiding. Met valse declaraties werden verzekeraars opgelicht voor zeker 9 miljoen euro. Bij de keten van klinieken wordt de helft van de Nederlandse abortussen uitgevoerd. En in Moskou is de loting verricht voor het WK voetbal van volgend jaar in Rusland. Marokko, met zes Nederlandse spelers, zit in een zware groep met Europees kampioen Portugal, Spanje en Iran. De openingswedstrijd is op 14 juni tussen gastland Rusland en Saoedi-Arabië. Het weer, het is droog. Vanavond vriest het al licht in het binnenland. En vannacht en morgen vroeg vriest het 1 tot 4 graden. Lokaal is er kans op gladheid. Morgen